uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Vorige week is het aantal coronabesmettingen in België met 89% gestegen ten opzichte van de week daarvoor. Tussen 14 en 20 juli raakten gemiddeld 221 mensen per dag besmet, blijkt uit het Belgische online corona-dashboard. Gisteren werden de maatregelen in België aangescherpt. Zo moet er op meer drukke plaatsen in het openbaar een mondkapje worden gedragen. Het aantal mensen dat na een bezoek aan een café in Hillegom besmet is geraakt met het coronavirus is opgelopen tot 31. De cafébezoekers hebben voor zover bekend acht andere mensen besmet, meldt de GGD. De kans op nieuwe besmettingen is nog steeds aanwezig. Daarom blijft de GGD voorlopig bron- en contactonderzoek doen. Mensen die in nauw contact zijn geweest met besmette bezoekers... wordt gevraagd om twee weken in thuisquarantaine te gaan. De Ster heeft afgelopen halfjaar 30% minder reclamegeld binnengehaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanwege onder meer het EK voetbal en de Olympische Spelen werd er gerekend op een topjaar. Maar door de coronacrisis zijn de sportevenementen verplaatst naar volgend jaar. In vergelijking met vorig jaar werd zo'n 27 miljoen euro minder reclamegeld binnengehaald. China wil dat de Verenigde Staten het Amerikaanse consulaat in Chengdu sluiten. Dat lijkt een reactie op de gedwongen sluiting van het Chinese consulaat in Houston eerder deze week. Dat was volgens Washington nodig om Amerikaanse bedrijven te beschermen tegen spionage en hacks door China. Peking reageerde woedend en noemde het een politieke provocatie. De Republikeinse conventie in Florida gaat volgende maand niet door. President Trump heeft de bijeenkomst afgeblazen vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in de staat. Trump zou tijdens het grote evenement officieel worden aangewezen als presidentskandidaat. Dat moet nu gebeuren tijdens een bijeenkomst in North Carolina. Het weer, eerst bewolkt en wat regen. Vanmiddag vanuit het westen meer zon. 18 tot 22 graden wordt het.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 Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.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 ZFM. you say. Mm. eating at you and it's about to get away. Oh, don't fight, baby. If we're going to change our minds, this is no second 6x9, Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...